I remember days when we were younger. We used to catch a pool in the mountain stream. Round the Kola hills we'd ride on horseback. So long ago it seems it was a dream. Last night I dreamt I was returning, and my heart called out to you. But I fear you won't be like I left you. מכי הלוה כהומר Kahalu. I remember days when we were wiser. When our world was small enough for dreams, and you have lingered longer there, my sister. And I no longer can, it seems.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 terwijl ze qua leefstijl mogelijk verwesterd zijn. Dat blijkt uit antwoorden van minister Leers op Kamervragen... naar aanleiding van de zaak rond het 14-jarige Afghaanse meisje Sahar. De rechtbank bepaalde onlangs dat zij voorlopig in Nederland mag blijven... onder meer omdat ze zo verwesterd is dat het in Afghanistan voor haar moeilijk wordt. Minister Leers is tegen die uitspraak in beroep gegaan. De Kamer wilde weten of er veel vergelijkbare gevallen zijn. Leers houdt er rekening mee dat de schatting van 400 meisjes nog wat aan de lage kant is. In Japan is bij de beschadigde kerncentrale van Fukushima voor het eerst een radioactieve besmetting aangetroffen in het zeewater. Volgens de beheerder van de kerncentrale zijn de concentraties van radioactief jodium en cesium erg laag. Er zou geen gevaar zijn voor de volksgezondheid en het is nog niet nodig om maatregelen voor de visserij te nemen, al dus het bedrijf. Dankzij een alerte buschauffeur heeft de politie in Noord-Brabant een mogelijk zedenmisdrijf voorkomen. Tijdens een rit van Rotterdam naar Bergen op Zoom was een meisje van 12 ingestapt. Ze vroeg of er ook een jongen van 15 in de bus zat, omdat ze met hem via internet had afgesproken om te gaan zwemmen. Daarop kwam een volwassen man bij haar zitten en de chauffeur kreeg argwaan. Nadat de twee waren uitgestapt waarschuwde hij de politie. De man en het meisje waren inderdaad in het zwembad van Bergen op Zoom. De man van 37 en het meisje van 12 bleken elkaar niet te kennen. De man wordt verdacht van poging tot ontucht. In Amsterdam-West hebben dieven van bijna 30 auto's één wiel weggehaald. Waarschijnlijk is dat vannacht gebeurd. Het gaat om verschillende automerken en zowel om voor- als achterwielen. De Amsterdamse politie heeft geen idee waarom bij elke auto maar één wiel is verwijderd.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 Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels the stars. Where you gonna go?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 Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Amy McDonald, This is Live. Eh, een nummer wat eh, twee jaar geleden in de top 40 heeft gestaan. En eh, ja, eigenlijk niet meer weg te denken is, want iedereen kan het meezingen. Het is gewoon een heel vrolijk nummer, hè? Luisteraars, welkom terug bij nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Het is 1985 als Rob de Nijs een LP uitgeeft. Die heet Puur Sang. Laat maatschappij Amy heeft gezegd van wij gaan dat allemaal nog eens een keer op cd zetten. En zo gebeurde ook hoor. En dan staat er netjes op kant 1 en kant 2. Dit is het eerste nummer van kant 2. Dit kant en zoete mond. De kwade tong vermond. Vreemd meisje kijk me aan. Kier op keer mijn naam. star. Afkomstig van een LP, zoals ik al zei, door Amy op eh, CD gezet. Maar het blijft allemaal een beetje dunnetjes klinken. Hè? Ja, zo kun je het dan omschrijven. Tegenwoordig eh, zeggen ze wel eens, ja, een, eh, een, cd klinkt een beetje cool.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 Daar is deze cd van gemaakt. Bohemian Rhapsody, ook zo'n nummer wat eh, een, ja, een evergreen is. Wat niemand nog ooit zal vergeten. En misschien is dit ook wel zo'n nummer. Make a Memory van Bon Jovi. De rockende formatie, maar prachtige voices. Hè? Hello it's you and me. Kinda always like it used to be. Sipping wine, killing time. Trying to solve life's mysteries. How's your life? It's been a while. God, it's good to see you smile. I see you reaching for your keys. Looking for a reason not to leave. If you don't know if you should stay, if you don't say what's on your mind, baby, just this old photograph. Look at all the hair we had. It's bittersweet to hear you laugh. Your phone is ringing, I don't wanna ask if you go now. I'll understand if you stay. Hey, I got plans. informatie die, eh, ja, die ik eigenlijk altijd een beetje onderschat heb hoor. Want eh, ik hoorde van een neefje van mij van Bon Jovi is zo'n mooie band. En ik hoorde één of twee nummers van die groep en toen dacht ik van... Nou, that's not my cup of tea, zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen. Maar na het eh, doorluisteren van die cd dacht ik bij mezelf van... Ja, eigenlijk toch wel leuk om naar te luisteren. En dit gitaarspel herkent u uit duizenden. De gitaar van Mark Knopfler van zijn cd Kill to Get Crimson. En dan zou je bijna denken van, oh, dan gaat hij weer draaien. True Love Will Never Fade. Nou, heb ik al vaak gedraaid, maar dit is ook mooi, hè? Sunday Morning. Sunday morning, here we are. The boys come home. Not quite the movie star. He's been in Hollywood. The boys come home. The boys done good. He says she has too high a price, neglecting to declare. the fizzy and the still. He tried but didn't make it there. It's not for me. It's not for me. This is a lovely morning van Room 11. oh, daar komt hij weer hoor, met datzelfde eh, uh nummer. Wonderful Tonight. Nee, dit is eh, schitterend uh, eh, vannacht. En schitterend vandaag. En dit is op verzoek hoor, dus wat dat betreft, ze hebben me weer hè. Het is laat op de avond.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 ze stopt mijn bed. En in het donker zeg ik, mompelend Waar, mijn allerliefste, je was schitterend vandaag. Oh mijn liefste, je was schitterend vandaag. van 2010 eh, ook nog zo'n cd uitkomt hoor. De top 2000 met andere woorden. Prachtige cd geworden. En dit is dan weer de cd van Van Morrison, Into the Music. En daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Nummers vanaf 1979 tot en met 2008. room to be But baby, remember, you make me feel so free. What you say, what you say, what you say, what you say, what you say. You make me feel so free. What you say, what you say, what you say, what you say, what you say, what you say, what you say, what you say. You make me feel so free. Say it again. Say it, say it, say it again. You oh, make me, you make me so feel so free. I'm so doggone free. Soms maakt het je zo kwaad als het leven kloten gaat. En soms scheelt je iedereen verrot. Is de gauw niet te stuiten? niet brommen, gewoon fluiten. En daarmee komt dan alles heus weer goed. Want je moet altijd de zonzijde zien. Je moet altijd de zonzijde zien. Hey. Ziet jij je op de vreten, dan ben je iets vergeten je kunt het lachen of dans of zingen lied. Ook al voel je je zwak kut, het komt toch uit die put. Je lippen te fluiten, anders niet. Je moet altijd de zonzijde zien. Blijf even mee jongens. Je moet altijd de, de zonzijde zien. Heet water kookt. Het leven is zo maaf het eindigt in je graf. We verlaten met een buiging het toneel. Vergeet je zonder rap, groet de wereld met een grap. Vermaak je wat meer, valt je niet ten deel. Dus vergeet ook niet, de zon zij des doods. En lekker. En zie het niet als iets verschrikkelijk groots. <laughs> Het leven in de grond, het is maar een stukje stront. Het is een mop en doodgaan is de clue. Het is allemaal maar spel, maar ze lachen en vaarwel. Maar de laatste lach, die komt alleen jou toe. Je moet altijd de zonzijde zien. Je moet altijd de zonzijde zien heel leuk. Je moet altijd de zon hey, dat zijn. Dat begint al heel hard te koken. Truus. Je moet altijd de zon zijde zien. Kom nou even. Kom op dan. Je moet altijd de zon Nee, we zijn met z'n vieren. Druk. Ach. Je moet altijd. Er gebeuren erge dingen zee, weet je wel. 1, 2, 3, godsnaam, truus erbij. Altijd die zonzijde zien. Dat doe ik ook als ik in de kroeg zit. Ik bedoel, wat heb ik te verliezen? truus thuis, ik in de kroeg, weet je wel. Ja, je komt er niet uit. Ik kom er niet uit. Niemand komt eruit. Alles komt eruit. Elke avond komt alles eruit. Ga mij het schelen. hey, Truus, kom op dan met... Doe maar bier dan. Laat die thema zitten. Bier, gewoon, vodka erbij. Doe een rood wijsje voor, eh, voor die ene zanger. Komt helemaal goed. Je moet altijd de zonzijde zien. Je moet altijd de zonzijde zien, oftewel always look on the bright side of life. Van de week heb ik hem weer gezien. Eh, ik had hem opgenomen, want eh, ja, ik heb niet altijd tijd om rechtstreeks te kijken. Maar ik was weer onder de indruk van Joep van het Hek. En ik ga nog even terug met u naar 2007. De Schreeuwstorm, zo heette die show. En hij had het over Toon Hermans. Want ooit was het mijn droom om hier te staan. En het is begonnen in 1963. Om precies te zijn, op 17 december 1963. Ik was een klein mannetje, naarden. En ik ging met mijn ouders, met z'n drieën, in een grote Opel Kapitein, gingen we naar Amsterdam. En ik zat achterin en ik droeg zo'n pakje van Gerson dat heel erg jeukte. Nou, en dan was het feest. Zo, zo, zoiets van. En ik weet nog heel goed, we reden hier naartoe. En we reden hier naar het carré, want daar speelde Toon Hermans. En ik was een jongetje van negen jaar oud. En ik kende Toon Hermans een heel klein beetje van de, van de langspeelplaten. Maar niet, niet echt goed, ik was te klein. Maar mijn ouders hadden wel tegen elkaar gezegd, hij mag mee. En toen kwam ik binnen met mijn ouders. En, en het was in de tijd dat Toon helemaal zegt... Ja, hotter dan hot was. Er werd om de kaartjes gevochten. Echt, echt prachtig. En ik kwam binnen, daar in het midden. Daar in het midden. En ik keek hier naar boven en ik dacht, wauw, mooi. En toen liep ik met mijn ouders, echt nog aan het handje geloof ik. En toen ging ik daar zitten. Ik, heb het kaartje nog thuis. Rij 9, stoel 20, daar. En ik ging daar zitten en, en, en, en, en ja, het was duidelijk een opgewonden stemming. Iedereen had daar zin in. Iedereen had er zin in. En ik, ik ook, ik zat te kijken naar het theater, al die mensen, prachtig. En toen ging het opeens beginnen. Het zaallicht ging uit. En toen ging eh, het doek open. Oh ja, en achter het doek begon zo'n echt zo'n Toon Hermans muziekje. Zo, zo van, nou, we hebben er zin in. En dat doek ging open. En toen kwam Toon Hermans daar achter in de hoek, daar weet ik nog precies, oplopen. Met in zijn hand een grote tros ballonnen. En zat iets zwaars aan, zo, zo. En die zette die hier neer. En toen liep hij zo naar voren. En toen ging hij hier staan. En toen toverde die carré binnen een paar minuten, of misschien wel sneller nog, om in een klein cafeetje. Fantastisch. En dan ging daar, zoals je dat zelf staat, ouwe hoeren. Zo. En ik vond het weergeloos. Ik zat daar, ik begreep er de ballen van, maar ik vond het geweldig. En, en ik zat de hele avond heel oneerbiedig met mijn rug naar Toon Hermans alleen maar naar die mensen te kijken. Want die zaten zo hard te lachen. Ik denk, die kennen elkaar, maar die kennen elkaar niet. Ik vond het prachtig werkelijk. En ik dacht, weet je, dit is een vak, dat wil ik ook gaan doen. Het leek me een prachtig vak. De hele avond slap ouwe hoeren en aan het eind met de kast naar huis. Het leek me geweldig. En ik kwam s'avonds in de auto en ik zei tegen mijn vader... Papa, ik word Toon Hermans. Hij zegt: nou, de eerste grap heb je al gemaakt, jongen. en, toen, en toen, ik had geen idee hoe dat moest. Ik, had, ik wist het niet. Ja, je had alleen een, een, wat had je? Nee, je had nog geen kleinkunstacademie, dus wat ben ik gaan doen? Ik ben gewoon slap gaan houden. Nou, en dat ging behalve op school, ging dat vrij goed, kan ik u zeggen. En in 1984, nou had ik, eh, had ik mijn eerste cabaretgroepje. in 1984 kan ik zeggen, kon ik ervan leven. Nou, en als je ervan kan leven, ben ik cabaretier. En ik was eigenlijk hartstikke gelukkig. Ik was cabaretier, ik ging door het land. Ik heb alle kietelzaaltjes van heel Nederland gezien. Alleen was er nog één droom. En dat was Carré. En toen dacht ik, eh, ja, prachtig. En pas in 1995 speelde ik voor het eerst van mijn leven in Carré. En ik weet ook dat mijn impresario tegen mij zei... Joep, we gaan naar Carré. Wel meteen een maand. En ik dacht dat ik toen gek werd van geluk. Ik dacht, ik carré? Dit mannetje een maand? 1,68 meter hoog en breed en dan een maand in carré. Ik vond het geweldig. En wat ik u al zei, ik woon hier vlakbij. En drie dagen voordat de serie hier in Carré begon, toen stond ik aan de overkant, achter een boom, zo, te kijken naar Carré. Want ze waren mijn naam op de pui aan het plakken. De kinderen hadden ik stond zo... En toen was het klaar en toen, toen prachtig. En niemand wist dat ik dat was. Toen kwam er een Amerikaan langs. Ik zeg, hey, you know that guy? Ze zei, Dan nou. Hij zei, yeah, take another paddo. Oh, dat is een raar moment. En toen drie dagen later... Drie dagen later stapte ik voor het eerst van mijn leven... door de artiesteningang Carré En ik had mijn kinderen meegenomen. Mijn kinderen waren nog klein, die liepen nog aan mijn vinger. Zo klein waren ze. En de artiesteningang is daar achter in de hoek. En hierachter loopt een lange gang. En dan ga je daar de hoek om... En dan daar in de hoek zit de mooie kleedkamer. De kleedkamer voor de solisten. En daar mocht ik dus een maand in wonen. En ik stapte samen met mijn kinderen die kleedkamer binnen. En toen dacht ik, nu sta ik in de kleedkamer van Toon Hermans. Nu kijk ik in de spiegel van Toon Hermans. En het enige wat ik jammer vond, was dat mijn ouders dit niet meemaakten. Want mijn ouders waren vrij kort daarvoor vrij snel naar elkaar overleden. En ze zal hier nu ongetwijfeld een muts in de zaal zitten zeggen... Nou, je ouders waren er wel bij hoor, Joep. Want je ouders zijn er altijd bij hoor, jongen. Je ouders zitten elke avond bij je op het schellinkje hoor, kind. Nee hoor, ze gaan met mijn broer mee naar kantoor. en ik keek... in die spiegel... En onderhand hoorde ik uit dat spiekertje, in elke kleedkamer hangt zo'n spiekertje, het geluid van die toen nog voor de verbouwing 1900 mensen. En, en, en toen stond ik daar, toen dacht ik, ik ga nu voor het eerst carré. En toen werd ik op, mijn, op de kleedkamerdeur geklopt door een van de jongens. Ik zei, Joep, we gaan beginnen. En iedereen die wel eens bij mij is geweest eerder, ik kom altijd van die kant op. Traditie, bijgeloof. Alleen die avond kwam ik daar achter in de hoek oplopen. Ik liep naar voren, ik liep naar het midden en ik ging hier staan. En ik keek automatisch naar rij 9, stoel 20. En je raadt nooit wat daar zat. Heel vies, dik, oud wijf. En ik begon te spelen. En dat spelen, dat is magisch. Dat hier, dan, dat carré, dat lach, dat komt van bovenaan. Dat Het was magisch. En ik was bezig en ik vond het fantastisch. En terwijl ik aan het spelen was, gebeurde er iets verschrikkelijks. Ik was een paar minuten bezig. En ik was eraan gewend. Het viel een beetje tegen. Ze lacht op hetzelfde moment als Delft, Zeil, Den Helder en Middelburg. Alleen met iets meer tegelijk. Meer was het niet. Ik denk, hoe kan het nou, man? Hoe kan je dit nou wegrelativeren? Hier heb je 32 jaar naartoe gedroomd. Hoe kan dit nou? Ik denk, oké, het zijn de zenuwen. Het zijn zenuwen. Morgenavond, morgenavond ga ik genieten van Carré. En de volgende avond, ik kwam oplopen. Ik denk, ik ga genieten. Terwijl ik op kwam lopen, dacht ik, ik kom alweer gewoon van die kant oplopen. Ik denk, hoe kan dat dan? Nou? En ik stond te spelen en er werd gelachen en het ging ook wel goed. Nou, ik was niet zo gelukkig als ik had gedacht gelukkig te zullen zijn. En na de voorstelling, ik stond in de coulissen en met gebogen hoofd. En, het publiek niet, die stond van we want more. Maar dat is elke avond, dat zou je straks zien. Maar weet je, ik stond daar. En goed, ik ben een hele keurige nette jongen. En ik heb die vier weken heb ik fantastisch, gewoon prachtig uitgespeeld. Alleen de allerlaatste avond ben ik niet naar huis gegaan. Die allerlaatste zaterdagavond ben ik naar mijn huis aan zee gegaan. Ik heb een prachtig huis aan zee. Nou, bedankt. En eh, ik ben alleen niet naar het huis gegaan, maar ik ben naar de zee gelopen. En diep in de nacht heb ik daar bij de zee staan janken als een kind. En het enige wat ik dacht, als je nou 32 jaar ergens naartoe droomt en het valt een beetje tegen, wat moet je volgende droom dan zijn? Ik bedoel, wat doen we hier? Wat scharrelen we rond? Wat maakt het uit? Dat is het laatste wat ik nog weet. De volgende dag ben ik teruggevonden. Niet op het strand, niet bij mijn huis, maar in het bos, vlak achter mijn huis. Maar wel heel diep in het bos. Ik ben teruggevonden in een soort radeloze toestand. Ik ben teruggevonden in een ontluisterende situatie. Ik ben teruggevonden op de rand van volslagen krankzinnigheid. Ik ben teruggevonden door een wat ouder echtpaar dat mij heel goed kende en die er verder geen enkele rugbaarheid aan gegeven hebben. Ik ben teruggevonden zondagmiddag half drie, helemaal alleen op een bospad met twee skistokken zonder skis. Ik was de eerste, dames en heren. En als u daar nou even een kwartiertje over nadenkt, zien we elkaar zo... Zien we elkaar zo terug. Ja, de cd die eindigt gewoon zo abrupt zoals hij eh, eindigt. Zien we elkaar terug, want toen was het pauze. Uh, Toon, eh, Toon, Hermans, daar had hij het over. En nog zo'n man die al eeuwenlang op het podium staat. dat Elton John. Sir Elton John, zo ken ik er nog wel een paar hoor, die al eh, honderd jaar op het podium staan. Alleen, Phil Collins, hij gaat stoppen. Heeft u dat al gehoord? Hij heeft wat lichamelijke klachten, kan niet meer drummen en heeft een gehoorbeschadiging, dus kan ook niet zo goed meer horen. Frida en Phil Collins, here we stay. Life is a dream. We're like two young strands of driftwood caught up in a stream. We were destined for each other from our very first hello. We came busting through that river dam and made that river flow. We will sail upon the ocean till the shoreline. chance. We were the only two who spun the wheel, never scored romance. And if we'd stayed to play for fortune, we'd have broke the